ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger roept inwoners in het zuiden van Libanon op weg te gaan als in hun huizen wapens van Hezbollah liggen. Israël zegt dat er snel nieuwe aanvallen komen. Maar veel mensen kunnen geen kant op, vertelt correspondent Daisy Veel gewone burgers hebben hier ook helemaal geen plek om naartoe te gaan. Dit is een land in crisis, geen officiële opvang uh, voor intern ontheemden uit die gebieden. En dat betekent toch dat er ook veel mensen maar gewoon thuis blijven. Rond deze tijd doet de rechtbank in in Den Haag uitspraak tegen drie Eritreërs... die terechtstaan voor het rellen rond een zalencentrum in Den Haag begin dit jaar. Dat begon als demonstratie met voor- en tegenstanders van het Eritrese regime... liep uit op een grote vechtpartij met agenten. Volgens verslaggever Matthijs van de Wiel zijn de ogen in de rechtbank vandaag vooral gericht op de vermoedelijke aanstichter van die rellen. Tegen hem is 4,5 jaar cel geëist. Dat is Johannes A., bijnaam John Black. Hij zou de leider zijn geweest van de demonstranten en hij zou vooraf hebben opgeroepen tot dat geweld. Uitzonderlijk geweld. Hè? Ze vochten met stokken, met stenen. Agenten zeiden nooit zoiets te hebben meegemaakt. Er raakten agenten gewond. Het duurde uren. Er gingen auto's in vlammen op en ook een bus. 750.000 euro schade was er. Eerder kregen al negen andere Eritreërs zelfstraffen van tussen de 4 en 12 maanden voor hun betrokkenheid bij die rellen in Den Haag. En ondertussen blijdschap in Zeeland, want vanaf volgend jaar hoeft er geen tol meer betaald te worden voor de Westerschelde-tunnel. En dat betekent dat mensen die de tunnel vaak gebruiken bijna van hun T-tag af zijn. Ja, dat is een kastje in de auto dat automatisch gescand wordt. Waardoor mensen die in de buurt wonen niet iedere keer hoeven te stoppen bij het tolhokje als ze door die tunnel gaan. Maar of de ziel al enig idee hebben wat ze straks met dat kastje moeten doen als ze niet meer nodig zijn? Nee, dat eh, weet ik niet. Eh, hij staat op mijn vriendin de naam, dus eh, dat gaat zij uitvogelen. Maar ehm, ja, het liefst zou ik hem door midden zagen of <laughs> plat slaan. Ik ga hem terug inleveren dat dat kan. Als er een inleverpunt of zo hier komt, dan lever ik hem terug Dat is het beste voor het milieu, denk ik. Hè? en dat is inderdaad de bedoeling, want het bedrijf achter de T-Tex komt met inleverpunten voor de meer dan 100.000 apparaatjes en gaat ze dan recyclen. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden vaker droog en zijn er opklaringen. Al kan er tussendoor nog wel een buitje vallen. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door schade aan het asfalt op de A10 Zuid aan de ring van Amsterdam. Nu viel op de A4 vanuit Den Haag.